Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil vanaf 2026 rekeningrijden invoeren. Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van berichten van RTL Nieuws. En daarmee gaan Nederlanders straks betalen per gereden kilometer. Er worden verschillende opties bekeken voor de invoering daarvan. Het kabinet gaat het rekeningrijden nu niet invoeren. Dat zal een volgend kabinet doen. De VVD verzette zich altijd tegen de maatregel. Het plan is onderdeel van het klimaatakkoord... dat naar verwachting vrijdag wordt gepresenteerd. De energiebelasting op gas gaat omhoog en die op elektriciteit omlaag. En dat staat ook in het klimaatakkoord, melden bronnen in Den Haag. De stijging voor gas komt de komende jaren op 10 cent per kubieke meter. De verlaging voor elektriciteit op 5 cent per kilowattuur. De totale energierekening voor een gemiddeld gezin wordt lager... door een grotere vrijstelling van energiebelasting. Het kabinet gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd met gevangenen die Nederland in Oeroesgan heeft overgedragen aan de Afghaanse Veiligheidsdienst. Trouw meldde zaterdag dat gevangenen zijn afgeperst en gemarteld. Kamerleden reageerden geschrokken en minister Blok zei in de Kamer dat hij het ook zorgelijke berichten vindt. Hij kan niet uitsluiten dat er ondanks de waarborgen en bezoeken door Nederlandse diplomaten geen mensen zijn afgeperst of gemarteld. Minister Grapperhaus gaat bekijken of 112 anders moet worden georganiseerd. Gisteren was er enkele uren een storing bij KPN... waardoor het alarmnummer onbereikbaar was. De backup systemen, die er zijn voor dit soort situaties... werkten alle drie niet. D66-Kamerlid Verhoeven zei in het vragenuur in de Tweede Kamer... dat je in plaats van één provider met drie backups, die niet werken... misschien beter drie providers kunt hebben met één backup... die het niet laat afweten. Grapperhaus zei daarop dat er inderdaad over een andere constructie moet worden nagedacht. Het weer, zon, wolkensluiers, tropisch warm, 33 tot 36 graden. De zuidoostelijke wind gaat draaien naar het westen en dan koelt het flink af. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm, 21 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Al flinke drukte op de weg in Noord-Holland. Op de A1 vooral Amsterdam-Amersfoort. Daar sta je bijna een uur in de file door een kapotte truck bij Blaricum. Twee rijstroken minder. De file begint al bij Knoopend Muidenberg en is nu 7 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag begint het druk te worden tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar rijdt het langzaam. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar sta je al 20 minuten in de file door een kapotte auto bij knooppunt Velzen.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 You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to Ford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house hand on your mouth. You yell too much about the penny ante. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.